Herman Vriend met het NOS Journaal. In Amsterdam is de AEX-index voor het eerst in meer dan anderhalf jaar onder de 300 punten gedoken. De index staat op een verlies van 1,5% op 296 punten. Gisteren verloor de AEX-index al ruim 3%. Ook andere Europese beurzen staan diep in het rood. Wall Street verloor gisteravond ruim 4%. En de Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 3,7% lager. Wereldwijd vrezen beleggers voor een nieuwe recessie. Bij een NAVO-aanval op de Libische stad eh, Ziltan zou een zoon van Gaddafi zijn omgekomen. Dat meldt persbureau AFP op basis van spionnen in het Libische leger. Het gaat om Kamis, de jongste zoon van Gaddafi. Kamis heeft een hoge functie binnen het leger. Bij de luchtaanval van de NAVO op een commandocentrum zouden ook 32 anderen zijn omgekomen. De storing waardoor er vanochtend een groot aantal regionale kranten niet konden verschijnen is verholpen. Dat meldt automatiseringsblijf Getronics. Het lukt niet meer om de kranten alsnog af te drukken. Morgen zullen de regionale dagbladen gewoon weer uitkomen. Bij Getronics is gisteravond waarschijnlijk kortsluiting ontstaan in een van de computerservers. Daardoor zijn ook de andere servers bij het bedrijf verstoord. Volgens Getronics zijn alleen de kranten van Wegener getroffen door een storing. Voor de kust van Zeeland zijn deze zomer al tientallen gladde haaien gezien. Deze ongevaarlijke haaiensoort kan zo'n anderhalve meter groot worden. Sportvisserij Nederland is een onderzoek begonnen om te kijken hoeveel haaien er precies zitten. Biologen vermoeden dat de haaien deze kant op trekken vanwege de deltawerken. Hierdoor is de onderwaarwereld veranderd en is er mogelijk meer voedsel voor de haaien. Het weer droog en wisselend wolkt Vanuit het westen klaart op en vanmiddag wisselen tapelwolken en zon elkaar af. Het wordt 20 graden aan zee tot 23 graden in het binnenland. Dit was het NOS. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiderslot 4 kilometer. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Vianen 4 kilometer. En na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen knopen Koenplein en Westpoort 2 kilometer.